van der Linde met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat het hart van de Iraanse olieindustrie is gebombardeerd. Op het eiland Kark, voor de kust van Iran, is volgens de president elk militair doelwit vernietigd. De olieindustrie zou daarbij gespaard zijn. Wel dreigt Trump die alsnog aan te vallen als de scheepvaart door de straat van Hormuz belemmerd wordt. Het eiland Kark is van groot belang voor Iran. Zo'n 90% van de olie-export verloopt via dat eiland. In het zuiden van Libanon zijn volgens staatsmedia zeker 12 medici omgekomen bij Israëlische aanvallen op een gezondheidscentrum. Volgens Libanon wordt er nog gezocht naar overlevenden en kan het dodental nog oplopen. Vannacht zijn ook nieuwe Israëlische aanvallen op Iran aangekondigd. In Teheran zijn al explosies gemeld. Vanuit Iran zou ook op Israël, Saoedi-Arabië en Qatar zijn gevuurd. Het Saoedische ministerie van Defensie zegt een raket te hebben onderschept... die op een overheidsgebouw werd afgevuurd. Bij een grote politieactie in Bolivia is een van de bekendste drugsbazen van Uruguay opgepakt. De 34-jarige Sebastian Marcet werd al jaren gezocht. Zijn drugskartel smokkelde cocaïne naar buurlanden, maar ook naar Nederland, België en Duitsland. Ook wordt de drugsbaas verdacht van meerdere moorden. Schaatster Melissa Wijfje stopt ermee. De 30-jarige schaatster behoorde lang tot de Nederlandse top... maar kampte de laatste jaren met blessures. Op Instagram zegt ze met pijn in het hart te stoppen met haar levenswerk. De schaatster werd in 2020 Nederlands kampioen op de 1500 meter... en veroverde twee Europese titels met de achtervolgingsploeg. Melissa Wijfje zegt dat ze nu op weg is naar nieuwe avonturen.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 that's right I'm prepared to testify Loving you with all my heart's cry And I'm guilty Girl, I follow my heart Follow the truth Right from the start It led me to you Please don't leave me this way now all I have to say? If it's wrong to tell the truth, what am I supposed to do? All I wanna do is speak my mind. If it's wrong to do what's right, I'm prepared to testify. geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. You have four takeaways.